Ook raakten twee mensen zwaar gewond. Deze jongen woont in de buurt van een zorgboerderij en hoorde schoten. Het is afgrijzelijk als, eh, als iemand gewoon eh, zelf eh, naar een zorgboerderij gaat... waar mensen worden geholpen, die eh, problemen hebben en eh, die dan op die manier aan hun einde komen ja, voor, de, voor de nabestaanden is afgrijselijk Dat, uh, dat wens je niemand toe. Vlak na de schietpartij is een verdachte opgepakt, vertelt verslaggever Mustafa Margadi. Het AD meldt op basis van goed eh, ingevoerde bronnen dat het zou gaan om John S. uit Ablas, Oud-Ablas. Staat bekend als een eh, man die verward zou zijn, vaker overlast heeft veroorzaakt. Geen justitieel verleden verder, maar wel ehm, ja, iemand die ze, die ze dus kende bij de politie. De gemeente Ablasserdam heeft het over een zwarte dag. Rond deze tijd geven de burgemeester en politie een persconferentie. De Oranje Leeuwinnen gaan toch een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus spelen. De KNVB boycotte het land vanwege de oorlog in Oekraïne. Belarus wordt namelijk gezien als bondgenoot van Rusland. Maar de bond komt nu toch terug van die boycott, vertelt sportverslaggever Rivka op het veld. De KNVB was eigenlijk vrij vroeg al in de oorlog in Oekraïne... kwam het naar buiten met dit statement om dus zowel tegen Rusland als tegen Belarus niet te zullen spelen. Ehm, daar had het zich een beetje op verkeken, eh, want daarna bleek eigenlijk dat het het enige land was eh, dat Belarus meenam in dat statement. En dat is ook precies wat hier zo lastig aan is gebleken. En dus speelt Oranje wel tegen het land. De KNVB ziet de wedstrijd het liefst zonder publiek en zonder volksliederen. Het weer aardig wat zon, op de meeste plekken een graad of 20. Morgen wat wisselender, in de ochtend kans op regen. En dan tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 40 kilometer file. De meeste vertraging door een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam. De weg is dicht bij Hoofddorp Zuid, althans de hoofdrijbaan. De parallelbaan is wel open, maar het loopt toch behoorlijk vast. Tussen Roddelvarensveen en de Schipholtunnel 7 kilometer met een uur oponthoud. Het afhandelen van het ongeluk duurt waarschijnlijk tot 7 uur vanavond. Op weg naar Amsterdam rijd je voorlopig beter om via Utrecht over de A12 en de A2. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Knopend Hoek en Roelofarensveen ruim 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en af het Almerehaven een half uur. En een uur extra voor de A44 Den Haag richting Amsterdam. Loopt natuurlijk vast door het ongeluk op de A4. Tussen Kaagdorp en Knopenburgerveen staat 3 kilometer. Op de N208 Sassenheim-Haardem voor de aansluiting met de N207 20 minuten oponthoud.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 Je pakt de bon voor het café, dus neem je vriendinnen mee. Is Eerste nacht nog jong, komt de zon al op. Gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even naar de mol. Gooi alles van me af en giet ervoor.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 In Nederland waren invallen in Beverwijk en Heemskerk. Bij de actie zijn 82 mensen opgepakt en 250 wapens in beslag genomen. Op het Mediapark in Hilversum hebben tientallen mensen de moord op Pim Fortuyn herdacht. Hij werd daar vandaag 20 jaar geleden doodgeschoten. In het stadhuis van Rotterdam is een symposium dat in het teken staat van de politicus. Het bereiken van de finale van de Conference League levert Feyenoord in één klap 3 miljoen euro op. Als Feyenoord de finale van AS Roma wint, levert dat nog een paar miljoen op.